Ook zou er met de gemeente Budapest weer een huurovereenkomst zijn gesloten... over het eiland in de Donau, waar Siget altijd wordt gehouden. De vorige eigenaar had die huurovereenkomst al stopgezet. Jaarlijks gaan zo'n 15.000 Nederlanders naar Siget. Daarmee is het de grootste groep buitenlanders op het feest. D66-corrivé Wouter Koolmees wordt de verkenner in de kabinetsformatie. Op basis van gesprekken met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer... komt hij over een week met een advies over het vervolg van de formatie. De verwachting is dat dat een ingewikkeld proces gaat worden. D66-leider Jette wil graag een breed middenkabinet... met CDA, VVD en GroenLinks-PVDA... Maar de VVD zegt al langer niet met GroenLinks-PVDA in één kabinet te willen. Er zijn opnieuw drie mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij de rellen in Den Haag tijdens het anti-immigratieprotest in september. Ze hebben zich gemeld bij de politie nadat hun foto's in opsporingsprogramma's te zien waren, zegt het Openbaar Ministerie. Het protest op het Malieveld liep uit de hand toen de A12 geblokkeerd werd en relschoppers slaas raakten met de politie. Journalisten waren belaagd, werden belaagd en er waren ook vernielingen bij het partijkantoor van D66. Eerder waren al 37 mensen aangehouden. Oudvoetballer voetballer David Beckham is officieel geridderd door koning Charles op Windsor Castle. De 50-jarige Beckham kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten op het gebied van sport en liefdadigheid. Beckham wordt beschouwd als een van de succesvolste Britse voetballers ooit. Tijdens de ceremonie droeg hij een pak van zijn vrouw Victoria. Zij was ooit lid van de Spice Girls en is nu ontwerpster. Tegen journalisten grapte hij dat hij het niet erg zou vinden als zijn kinderen hem nu Sir Dad zouden noemen. Het weer. Vanavond kan in het noordwesten wat regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen droog zon en wolken met temperaturen tussen 14 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds heel druk bij Amsterdam door ongeluk op de A10. Op de A10 Noord bij de afrit Volendam sta je in de file richting Zaanstad. Daar heb je nog een kwartier vertraging en de linkerrijstrook is dicht...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 the trees are bare. The smell of burning leaves is in the air. November twilight steals across my heart. At five o'clock, the streets are dark. Across the empty bandstand in the park, November twilight softly falls again. you could hear a voice if one were calling. So quiet that you could hear a tear if once more across the dark pavilion of my heart. And then I miss you most. Miss you with the ache of long lost things. Of sun. beautiful. hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz, samenstelling en presentatie vandaag, Auko Beuving. En dan weet je het wel, dan beginnen we altijd met Julie London... van dat, eh, die mooie LP Calendar Girl. En nou is, nou is november aan de beurt. Het is alweer 3 november, dus ja, de tijd vliegt. En ja, zij zong het al in het lied. Om vijf uur wordt het schemerig. En ik hoorde toevallig op de radio dat de zon ondergaat vandaag om negen minuten over vijf. Dus het klopt helemaal. Wat gaan we doen vandaag? Ja, ik heb vandaag eigenlijk centraal gezet de swing. Eigenlijk hele fijne muziek. Eh, en de, de, de goud van oud zou ik zeggen. En natuurlijk ook wat modern. En als het op goud van hout aankomt... dan kan je natuurlijk niet om deze manier heen. En even kijken, dan heb ik hem neergezet. Duke Ellington. De, en dit nummertje, Coco. dit fraaie nummer dat werd opgenomen op 6 maart 1940. En wordt ook al een mijlpaal in de jazz genoemd. Coco van, eh, eh, de, ja, van eh, Duke Ellington. En op de bas, dat was volgens mij Jimmy Blanton. Mooie muziek is dat, hele mooie muziek. En datzelfde geldt ook voor Eva Cassidy. En dat is natuurlijk wel hele mooie muziek. Daar gaan we ook iets van draaien. I Don't Mean A Thing. Heel bekend nummertje uit de jazz. if it ain't got that swing. Do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, wop, do wop. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, wop, do wop. Makes no difference if it's cool or hot. Cause you just got to give that rhythm everything you got. wop, do wop, do wop, do wop, do wop, do do nummer van, eh, komt van een cd'tje Nightbird uit 2015. Eh, ja, een fantastische zangeres. Helaas veel te vroeg overleden. Eh, we draaien alles door elkaar. En dan zie ik nu klaarstaan de Dutch Swing College Band. Daar hoef ik verder niks aan, aan toe te voegen. Met een heel bekend nummertje, de Tiger Rag. Ja, Dutch Swing Band eh, wordt toch niet zo vaak meer gedraaid... maar de muziek blijft toch wel de moeite waard. Eh, dan kom ik bij een, uh, een speelster. En die heeft op een cd'tje Fish een minimale jazz gemaakt. Samen met Jesse van Ruller op gitaar en Tony Overwater op bas. En Joshua Sampson op percussie. Het is een, ik vind het een mooie cd. Het is wel een, een, een, oudere cd al volgens mij. Ik zal even kijken. 2005 heeft ze dit gemaakt. Nee, sorry, 2012. En ik draai een nummertje van deze oktober in het Oosterpark. Oosterpark, is dat uh, al Groningen? Nee, het zou Amsterdam wel zijn, denk ik. Mooie muziek van Hermine Deurlo op de mondharmonica. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat... Uh, dat eh, roept bij mij associaties op met een beetje filmmuziek. Dat komt misschien door Toet Stillemans... die in vele eh, films natuurlijk de mondhar mondharmonica gespeeld heeft. Maar goed, mooie muziek. We zitten in een wat rustiger vaarwater. En als we in een wat rustiger vaarwater zitten... kan ik ook wel eens Johnny Hartman draaien. Vanochtend reed ik hier naartoe en ik zag... De, het was een zonnetje, een blauwe lucht. En eh, eh, ja, de bomen waren zo mooi. En toen dacht ik meteen weer aan april... toen alles zo fris groen was. En daarom draai ik van Johnny Hartman... I Remember April. this lovely day will lengthen into evening. We'll sigh goodbye to all we've ever had. Alone, where we have walked together. I'll remember April. Ja, Johnny Hartman. Niet zo heel bekend, maar toch een fantastische baritonzanger. Uh, ja. Eh, ooit werd zijn muziek gebruikt in een film van Clint Eastwood... Uh, The Bridges of Madison County. En toen was er wel een revival van de muziek van Johnny Hartman. Een crooner. Een andere crooner, ja, die veel, veel bekender geworden is... dat is natuurlijk Frank Sinatra. En daarvan het nummertje eh, All My Tomorrows. today I may not have a thing at all Except for just a dream or two But I've got lots of plans for tomorrow And all my tomorrows belong to you Right now, it may not seem like spring at all. We're drifting, and the laughs are few. But I've got rainbows planned for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. one knows better than I That luck keeps passing me by That's fate But with you there by my side I'll soon be turning that tide Just wait as long got arms that cling at all. It's you I'll be clinging to. And all the dreams I dream, beg or borrow on some bright tomorrow will all come true. to my Ook in een nummer waar je stil van wordt. Door de eenvoudige maar diepgaande tekst brengt het lied eh, een boodschap van blijvende toewijding over. Eh, waarbij de liefde wordt gepresenteerd als een eeuwige bron van kracht en hoop. Prachtig nummer. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Komt van een cd, The Best Of. Nothing but the Best Of. Eh, ja, ik ben van de vocale jazz, maar ik hou ook wel van de gewone de instrumentale. Dus eigenlijk tijd voor eh, Kenny Drew. Eens even kijken wat ik daar het Kenny Drew Trio. Een bekend nummer van Caravan. Kent iedereen. Mooi nummertje. Mooie uitvoering. Eh, Komt-ie. dit eh, Kenny Drew trio bestond natuurlijk uit Kenny Drew zelf op piano... en eh, op de bas eh, Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. En dit hele bekende nummer van Ellington Caravan... werd natuurlijk in een fast bop uitvoering gespeeld. Ja, mooi nummertje. Echt bijzonder vind ik het. 1956 komt het uit. het is het een poos later weer uitgebracht... of zelfs op een LP, geloof ik. Uh, tijd voor de Joni Mitchell. Johnny Mitchell, daar is onlangs een box van uitgekomen... met, uh, even kijken hoor, Johnny's Box. Johnny's Jazz. Een boxset met 61 nummers van Johnny Mitchell... en de jazzinvloeden die daarin zitten. En ja, zelf heb ik gekozen voor een nummertje... wat ik volgens mij wel eens eerder in deze uitzendingen... in de loop der jaren gedraaid heb. Answer Me, My Love. Dat vind ik zo'n mooie uitvoering. Dat is met Vince Mendoza, volgens mij. Met Wayne Shorter speelt er ook nog op mee. Joni Mitchell, Answer Me, My Love. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow, now I turn to you. Please answer me my love But if you still think about me, please listen to my prayer. prachtige uitvoering van Joni Mitchell. Eh, eh, en eh, dit komt allemaal uit de box. 61 nummers staan erop. Joni's Jazz. die jazz invloeden in haar muziek. En dit, dit, dit, nummer vind ik wel echt heel mooi. Vince Mendoza heeft de arrangeur ervan. Het is prachtig. Ook de manier waarop hij naar Forte gaat en dan weer terugzakt. prachtig nummer. Maar goed, we draaien meer. We komen dan terecht bij Stan Getz. Ook geen onbekende natuurlijk. Stan Getz. En daar moet ik even zoeken waar ik dat heb neergezegd. Ik dacht dat ik gekozen had van het nummer Early Autumn. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè? Nou, het is geen Early Autumn. Het is al een tijdje aan de gang. De bomen zitten nog goed in blad. Zijn aardig verkleurd. Maar de stormen van de laatste dagen hebben toch wel het een en ander uit de boom geschud. Stan Getz, Early Autumn. Mm-hmm. Bye. Thank you. Ja, dit fraaie werk komt allemaal van een uh, cd'tje. Cool Velvet, Stan Getz en Strings. Nou, uh, Stan Getz is natuurlijk wel eh, bekend over, vanwege zijn coole, vloeiende saxofoonstijl. En dit is mooi in combinatie met strijkersarrangementen. Er zijn best wat blazers die ook met strings cd'tjes gemaakt hebben. Mooie cd, eigenlijk een, eigenlijk een hele fraaie cd. Past ook goed op de zondagochtend. Een beetje melancholisch en een beetje romantisch zelfs. Dus ja, van alles zit erin. Uh, dan kom ik bij een, eh, een, diva, een Nederlandse diva, Greetje Kouwveld. En eh, die heeft een mooie ja, cd ooit gemaakt, A Song for You. En daarbij wordt ze geholpen door Jan Menu, Maarten van de Grinten en Jan Voogd.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 I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There is no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of the truth Withholding nothing. You came out in front, and I was hiding. now I'm so much better, and if the words don't come together, listen to the melody, cause my love is in. or time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. Eh, Greetje Kouwveld. En eh, die, eh, dan, volgens mij is dit iets uit 2017 of zo. Of 2018 is dit Barbie opgenomen. Doll Adventures, dus the mystery of... Maar eens even kijken wat we nog meer hebben staan van... Hier, oh ja, Jess... Oh ja, ik weet alweer waarom ik dat nummer erop had gezet. Omdat hier Jan Menu in speelt. En binnenkort speelt het kwartet Jan Menu hier in Zandvoort. Om precies te zijn, op... Eh, even kijken, dat is op 9 eh, november 2025. En dan speelt Jan nu, dus, zoals gebruikelijk, de baritonsaxofoon... Jean-Louis van Dam piano, Edward Edwin Corsilius Bas en Frits Landsberg op de drums. En dat wordt weer gespeeld in, eh, ja, dat, die eh, Celebrating the Music of Gary Mulligan. Volgens mij heeft hij daar ooit een cd van gemaakt, Jan nu eh, eh, Mulligan Moods heet die cd. En dat lijkt me een mooi concert worden. En ik zou iedereen willen aanraden om op 9 november... weer te gaan naar jazz in Zandvoort. En nog steeds eh, in uh, Nieuw Unicum... omdat de krocht nog gerenoveerd wordt. Dus niet vergeten, volgende week zondag... kwartet Jan Menu... samen met Jean-Louis van Dam op de piano... Edwin Corsilius op de bas en Frits Landsberg op de drums. Een mooi concert wordt dat. geniet ervan, zou ik zeggen. Dan gaan we nu over naar weer e-, e-, echte swing. En dan kom ik terecht bij Benny Goodman. Dat is een heel bekende eens even kijken, Benny Goodman. Hier heb ik hem. Een, een hele bekende van Benny Goodman, Moonglow. Nummer nummer. Moonglow, Benny Goodman. Eh, ik kwam een cd'tje tegen weer in de collectie van Peggy Lee... Een, eh, getiteld Mirrors. Daar stond een grappig nummer op. Professor Hauptman Performing Dogs. Ja, dat gaat, het nummertje wordt gezongen over een voorstelling... die door honden gegeven wordt. Deed me denken aan een toneelstuk Going to the Dogs... van eh, Wim T. Schippers. Maar goed, dat, dat nummer heb ik niet uitgekozen om nu te draaien. Ik heb gekozen voor het nummertje... I've got them feeling to good today blues. Peggy Lee. feeling too good today. I got the feeling too dat was Peggy Lee. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie, Alko We draaien eh, van alles, maar vooral het thema is swing. En er zitten genoeg nummers tussen die onder de swing vallen. Eh, ja, het eerste uur zit er alweer op. Het tweede uur komt eraan. Als je het leuk vindt, blijf je gewoon luisteren. Het tweede uur is wat modernere jazzmuziek natuurlijk. Ook iets meer geluid. Hoewel het eerste uur zit ook al wat pittige muziek in. We gaan eruit met een nummertje van, uh, ja, en van een cd'tje van, even kijken, Disney. Disney. Eens even kijken. Disney, Disney, Disney. Zie ik daar iets van staan? Uh, dit is een nummertje van Disney. Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the game.